uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental door noodweer in Italië is opgelopen naar 17. Vandaag overleden twee mensen die deze week waren getroffen door de bliksem. Ook de natuur heeft het zwaar te verduren gehad. Naar schatting zijn 14 miljoen bomen omgewaaid... of door aardverschuivingen meegesleurd, vooral in het noorden van het land. Volgens de agrarische sector in Italië duurt het minstens een eeuw... om de natuurschade te herstellen. De Amerikaanse nieuwszender CNN weigert een campagnefilmpje van president Trump uit te zenden. Volgens CNN is het spotje racistisch. Op het filmpje is een groep migranten te zien die via Mexico onderweg is naar de Verenigde Staten. Trump spreekt al dagen van een invasie door deze mensen. Ook is een Mexicaanse man te zien die is veroordeeld voor de moord op twee politieagenten in Californië. Daarbij wordt gezegd dat illegale immigranten zoals hij de regels aan hun laars lappen. De zoon van president Trump zegt dat CNN alleen nepnieuws maakt... en het niet over echte bedreigingen wil hebben. De automatische wapens die de politie gisteren vond in Hengelo en Enschede... zijn gebruikt bij liquidatiepogingen in Twente en net over de grens in Duitsland. Ook wordt nog onderzocht of de wapens zijn gebruikt bij een moord in Enschede eind januari... en het beschieten van een shisha-lounge. Bij invallen in panden in Hengelo en Enschede werden gisteren onder meer kalasjnikovs en een raketwerper gevonden. Twee verdachten zijn aangehouden. In de Eredivisie heeft PSV met 1-0 thuis gewonnen van Vitesse. De Arnhemmers stonden ruim driekwart van de wedstrijd met 10 man... na een vroege rode kaart. Luc de Jong maakte in de 69ste minuut de winnende goal. In Breda werd NAC Heracles 2-1. Twee wedstrijden zijn nog bezig. Ajax Willem 2 en AZ De Graafschap. Het weer. Vannacht is het vrijwel onbewolkt. Wel wordt het koud. Op sommige plaatsen vriest het licht. Morgen schijnt eerst de zon volop, maar in het oosten van het land is er later kans op lage bewolking.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 Let's go. There was no way I could ignore. I just wanna eat it like one, two, three. I dig my toes in the pool of my fantasy. Let's go. Don't think I'd ever rest resign. I just wanna hit it like one, two, three. I dig my toes in the pool of my fantasy. Let's go. Ooh. I just wanna hit it like one, two, three. I dig my toes in the pool of my fantasy. Let's go. Right then you set me into flight the seamless road. boys are dancing on the floor. I said the girls and boys are dancing on the floor. I said the girls and boys are dancing on the floor. I said the girls and boys are dancing on the floor. and I'm the think your true self.